Het besluit komt niet onverwacht, het ging al een tijd niet goed met de kleine luchtvaartmaatschappij. Martinair vliegt op acht bestemmingen, voornamelijk in de Caraïbe en Latijns-Amerika. Het winstgevende Martinair Cargo en het onderhoudsbedrijf van Martinair verhuizen niet mee naar de KLM. Zij blijven onder hun eigen naam voortbestaan. Staatssecretaris Van Bijsterveld van Onderwijs wil dat de inspectie onmiddellijk een vervolgonderzoek instelt naar de hogeschool in Holland. Die hogeschool heeft ervoor gezorgd dat langstuderende leerlingen gemakkelijk aan een diploma kwamen. Dat gebeurde bij de opleiding Media en Entertainment Management. Van Bijsterveld noemt het verontrustend en verwacht dat het bestuur van In Holland direct orde op zaken stelt. Minister Verhagen heeft kritiek op de Indonesische ambassadeur Habibi. Die zei in het Financiële Dagblad dat de PVV-stemmers misschien last hebben van een angstpsychose. Ook zei hij dat PVV-leider Wilders de relatie tussen Indonesië en Nederland schaadt. Volgens Verhagen is het onverstandig dat de ambassadeur zich in zulke termen over de PVV-kiezers uitlaat. Wilders zegt dat de Indonesiërs een toontje lager moeten zingen. Een van de belangrijkste leiders van de rebellenbeweging FARC is volgens het Colombiaanse leger gedood. Het is commandant Mono Gogoy. Ook twintig andere strijders zouden een luchtaanval van het leger niet hebben overleefd. De FARC was de laatste jaren al ernstig verzwakt doordat de oprichter en twee commandanten werden gedood. Het doek is definitief gevallen voor de Drentse caravanproducent Kip. De directie heeft opnieuw het faillissement aangevraagd. Kip Caravans ging in 2007 ook al failliet en maakte een doorstart met de hulp van twee investeringsmaatschappijen. Maar mede door de economische crisis kwam Kip opnieuw in de problemen. Het CNV verwacht dat alle 64 werknemers worden ontslagen.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 It's probably cause you. You wear a moon, but you, when you step, shh, all forget nobody knows who you even are. Who do you think that you are? If I could write you a song to make you fall in love, have you up all of my tricks?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 hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. I believe in the wonder. I believe. is mine. lost my fear to what that appears. I do my best, the will is mine. I take the prize and realize that's in your eyes.